Volgens de vrouw werd ze door agenten zomaar agressief benaderd en uiteindelijk hardhandig gearresteerd. Volgens de politie zocht ze zelf de confrontatie met de agenten en begon ze te slaan. Het OM onderzocht videobeelden en concludeert dat het optreden van de politie rechtmatig, noodzakelijk en proportioneel was. Het is niet vast te stellen of de agenten zich discriminerend of racistisch hebben uitgelaten. Er komt toch een onderzoek naar de stoffelijke resten van Johan van Oldenbarneveld. Minister van Engelshoven sluit niet uit dat er nog skeletresten liggen onder de vloer van de Eerste Kamer op het Binnenhof. Raadspensionaris van Oldenbarneveld was een belangrijk bestuurder uit de 17e eeuw. In 1619 werd hij wegens landverraad geëxecuteerd. Het kabinet heeft lang getwijfeld of onderzoek wel zinvol was. Minister van Engelshoven waarschuwt dat de kans klein is dat Van Oldenbarneveld wordt gevonden. Maar ze willen toch proberen. President Vucic van Servië komt terug van zijn voornemen om komend weekende weer een avondklok in te voeren. Die aankondiging leidde gisteravond tot demonstraties en rellen. Daarbij vielen tientallen gewonden toen de politie hard ingreep. Vucic wilde de avondklok weer instellen vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in Servië. TV-zenders NPO 1, 2 en 3 mogen in de toekomst toch reclameblokken blijven uitzenden voor 8 uur s avonds. Wel verdwijnt in januari alle reclame op websites en andere online platforms van de publieke omroep. En ook stopt de reclame rond kinderprogramma's. Minister Slop heeft daarover afspraken gemaakt met de publieke omroep. Dan het weer. Vanavond even droog, maar vannacht opnieuw regen. Minimumtemperatuur ongeveer 12 graden. Morgen regenachtig en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de... believe that you don't have a bad in your body.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 jij een ander was, was het denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt maar als je wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan?